I've searched geweldige muziek van The Cats. Where have I Been Wrong, zoiets hè. Een snik in de stem van eh, Piet Veerman aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Ik heb een beetje een kater van gisteravond, want carnaval is natuurlijk ook bij mij eh, aangekomen, <laughs> zal ik maar zeggen. En er is vandaag ook weer heel veel carnaval te vieren in de regio, dus eh, we gaan daar straks meer over vertellen. Ehm, maar dit uur vooral wat rustige muziek om de kater achter ons te laten van vandaag. Tenminste als je een kater hebt en als je geen kater hebt ook goed. Dan is de muziek gewoon lekker om bij te komen op deze zondagmorgen. ZVL Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL En we gaan maar even in gebed. Een gebed zonder einde van Otis Redding. Amen. Amen. Amen. With the horns now. Amen. With the rhythm now. Hey. Amen. Hey. Amen. Hey. Amen. Amen. Amen. Everybody now. Amen. amen. amen. Amen. Amen. This little light of mine. shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Yeah, yeah. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine to show my love say, he say that. Even in my home song, I said, what, Dad? I'm gonna let it shine. said, even in your home time. Amen. Hey. Amen. Huh. What a feeling. Hey. Hey, amen. Amen. Amen. Everybody together now. Hey. Amen. The light Hey. Hey. Amen. Everybody say. even een partij rust hè, van Ben Saunders hier bij ZVL. If you don't know me by now. En inderdaad, een gebed zonder eind, zou je kunnen zeggen, uit 1968 alweer. Van eh, Otis Redding. Kan ook wel, hè, op deze zondag. Ehm, mocht je niet eh, van carnaval kunnen genieten kun je niet naar de optochten of naar de feestelijkheden... dan kun je natuurlijk gewoon ook eh, kijken naar onze tv-kanalen 111, 112 en 114 bij Delta. Want daar doen we verslag van eh, de carnavalsactiviteiten in Zeeuws-Vlaanderen. Dus er is een ruim aanbod aan tv-kanalen om ons te volgen. Dus 111, 112 en 114 op eh, Delta. En daar kun je dus het een en ander zien. Maar veel vrolijkheid ook hier bij ZVL op de radio. Zoals vrolijkheid van zowel vader Abraham in het zuiden. Kom je er net bij? Goedemorgen. Waar staat de kerk nog naast de kroeg? Waar zegent en zingt men nooit genoeg? In het zuiden, in het zuiden waar is het werken zeer gewild, zolang men zich maar niet verdeelt. In het zuiden, in het zuiden, waar wordt de hele straat versierd als er een bruiloft wordt gevierd? In het zuiden, in het zuiden een prins regerend vorst en hebben zijn onderdanen is wel eens even zuiderling. Waar speelt de dorpskapel een wals? De kapelaan met kaarten valt. In het zuiden, in het zuiden. Waar zingt het mannenkoor vol vuur en spettert het vet in de zuiden. Waar heeft het koperen bronzen klank en brouwen de brouwers een gouden drang? In het zuiden, in het zuiden. Waar klopt het hart van carnaval, zoals het nergens kloppen zal? In het zuiden. lach, zing, want je leeft maar eenmaal. Ring, lach, zing en onthoud dat ene ding. Ieder mens is wel eens even zuiderling. Ring, lach, zing, leef je leven. want je leeft maar eenmaal. Drink, lach, zing en onthoud dat ene ding. Ieder mens is wel eens even zuiderling. Ieder mens is wel eens even zuiderling. suikerzoet, hè? De Honey Drappers en A Sea of Love. dus <laughs> daar maar niet in verdrinken. hè? En verder vader Abraham dus in het zuiden. Ja... Eh, trouwens, er is van alles te doen. En vandaag ook weer. Gisteren was het natuurlijk heel druk met optochten. Maar vandaag natuurlijk ook. Eh, want er zijn optochten in Hulst, Lamswaarde en Sas van Gent. En meer informatie daarover vind je op onze website omroepzvl.nl. Als je wil weten waar moet ik naartoe vandaag, waar zijn de feestelijkheden, ga dan naar onze website omroepzvl.nl.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 Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Want ja, normaal gezien eh, informeren we je natuurlijk over wat er allemaal zo al plaatsvindt. En aanstaande maandag is het weer zover. Hè? <laughs> Ja, dan gaat die toeter weer af. Eh, en misschien ook wel je telefoon. Wat gebeurt er dan allemaal? <laughs> Ja, het gaat natuurlijk over een NL-alert. Je hoort er meer over in dit gesprek. Zo klinkt NL-alert. Waarschijnlijk komt het je bekend voor. Een NL Alert waarschuwt en informeert je bij noodsituaties bij jou in de buurt. Jet Vroege van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid zit bij mij om meer te vertellen over het Nederlandse alarmsysteem. Want hoe ontvang je een NL Alert en waarom is het belangrijk om die op te volgen? In een notendop Jet, wat is een NL Alert? Ja, een NL Alert is het alarmmiddel waarmee de overheid je via je mobiele telefoon waarschuwt bij noodsituaties bij jou in de buurt. Eh, dan kun je bijvoorbeeld denken aan een grote brand of een rookwolk met giftige stoffen of onverwacht noodweer. En in het NL-alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Duidelijk. En als ik zo een NL-alert ontvang, wat moet ik dan eigenlijk doen allemaal? Lees allereerst rustig het bericht. In paniek raken is echt niet nodig. En in het bericht staat dan wat er aan de hand is en wat je moet doen. Bijvoorbeeld dat het drinkwater vervuild is en dat je het eerst moet koken voor gebruik. Volg die aanwijzing dan ook steeds op. En tot slot is het altijd goed om anderen in je omgeving te waarschuwen. Het kan altijd zo zijn dat iemand het NL-alert nog niet heeft gezien of nog niet heeft ontvangen. En vraag dan bijvoorbeeld aan je buurman of hij het NL-alert heeft gezien en weet wat hij moet doen. Oké, dus rustig lezen, doen wat in het bericht staat en anderen informeren. Maar wie krijgt er allemaal een NL-alert? In principe iedereen die in het gebied is waar de noodsituatie is. Stel, er is een eh, brand in het oosten van Overijssel. Dan kijkt de veiligheidsregio welk gebied hier last van kan hebben. Dat is natuurlijk het gebied dicht bij de brand, maar soms ook een groter gebied. Bijvoorbeeld als er veel rook ontstaat die door de wind verplaatst wordt. Iedereen die in dat gebied is, krijgt dan in principe een NL-alert. Erg belangrijk en handig om een NL-alert te ontvangen dus. Moeten luisteraars nog iets instellen of kopen om een NL-alert te ontvangen? Nee, nee, dat hoeft helemaal niet. NL-alert is gratis en anoniem. Het enige waar je voor moet zorgen is dat je mobiele telefoon opgeladen is en dat die aanstaat. Begrijpelijk, maar tijdens het eten of als bezoek langskomt, zetten mensen soms hun mobiel uit. Wel netjes, maar niet handig dus? In dit geval niet, want dan weet je niet dat er een noodsituatie is en hoe je jezelf in veiligheid kan brengen. Een NL-alert werkt anders dan een sms. Je ziet een eerder ontvangen NL-alert namelijk niet als je je telefoon later weer aanzet. Een NL-alert klinkt ook anders dan eh, bijvoorbeeld een sms of een WhatsApp. Dus als je niet gestoord wilt worden, kan je je mobiele telefoon bijvoorbeeld even in de la leggen. Dan hoor je nog steeds de alarmtoon van NL Alert als er een noodsituatie in de buurt is. Maar wat nou als ik liever toch de mobiele telefoon uitzet? Ja, nou, dan is het handig om afspraken te maken met mensen om je heen. Vraag bijvoorbeeld aan buren of zij je willen informeren bij een noodsituatie. Of vraag familie om bij noodsituaties te bellen op de vaste telefoon. Zo weet je zeker dat je op de hoogte gebracht wordt van de noodsituatie. Maar het beste is toch echt wel om je mobiele telefoon aan te laten. Telefoon aanlaten staat genoteerd. Ik begrijp dat er ook een NL Alert app is, Jet. Kun je daar wat meer over vertellen? Jazeker. De NL Alert app maakt NL Alerts toegankelijker voor mensen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld inzoomen in de app of lichtflitsen instellen als er een melding is. De app is gratis te downloaden in de Apple App Store en Google Play Store. Duidelijk. En ik begreep dat de app ook handig kan zijn als je mantelzorger bent. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Als mantelzorger kan het natuurlijk zo zijn dat je zorgt voor iemand, bijvoorbeeld een familielid, die niet bij jou in de buurt woont. Je kan dan in de NL Alert app aan de hand van de postcode instellen dat je ook NL Alerts ontvangt over noodsituaties in de buurt van de persoon waar je voor zorgt. En kan je hem dus ook informeren over de noodsituatie als dat nodig is. Dat lijkt me erg geruststellend. En hoe weet ik zeker dat ik NL Alert ontvang? De overheid verstuurt twee keer per jaar een NL Alert testbericht. Op de eerste maandag van juni en de eerste maandag van december ontvang je dit testbericht rond 12 uur. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat je telefoon dan aanstaat. En als je het testbericht ontvangt, dan ontvang je ook een NL-alert bij een noodsituatie. Het testbericht krijg je ook via de app. Ik zet het in mijn agenda. Dank voor de uitleg over NL Alert ja, graag gedaan. En als je meer informatie wil, kijk dan op de website www.nl-alert.nl. En onthoud, wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. ZVL. along to see me on the road. Took the time to come backstage and make himself known. Though we'd never been real close, as friends we'd shared sometimes. Worked the clubs once, traveled music together for a while. Leon, you've been away too long. The world ain't still the way it used to be. Leon, you've been away too long. To turn your back now on your family. I'll be in Amsterdam. He smiled and shook my hand. Wished me all success and said he tried to understand. But I envy you, he said, and I tried to share his loss. Told him how the road was still as tough as it was be You've been away too long. The world ain't still the way it used to be. Leon, you've been away too long to turn your back now on your family. My plane flew into Amsterdam, and lying in my room, I heard the news how Leon died that very afternoon. I telephoned my flowers with some words I hoped were kind, but our backstage conversation kept on coming to my mind. Leon, you've been away too long. The world ain't still the way it used to be. Leon, you've been away. turn your back now on your family. Leon, you've been away too long. The world ain't still the way it used to be. bear back now on your family. To turn your back now on your family. mannen van Wet, Wet, Wet. Zij hielden het wel droog, zou je kunnen zeggen. Eh, bij dit prachtige lied Julia Says. En Joesen hoorde je ervoor met Leon. Prachtige muziek hier bij ZVL. Lekker rustig. Zo wel nodig, na gisteravond, <laughs> zou ik maar zeggen. Ehm, we zijn intussen aan de vijfde bak koffie. En we hebben kokosmacht corona erbij vandaag. Past dat wel bij het carnaval? Geen idee eigenlijk. Buiten is een graad of 5. Het wordt vanmiddag 9 graden, mooi zonnetje. Dat is fijn voor tijdens de optochten, dus geniet er maar van.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 Nou, voor mij is het een carnavalstiran. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En, en dan zet hij weer die muts op en, en dan vraag je hoe het staat. Nou, dan zeg ik maar, het staat geweldig goed maar het carnaval zit mij niet in het bloed. Want mijn moeder komt uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar gekniet uit Limburgs dieg. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op mijn toeter van papier. Maar ik doe het voor mijn vader plezier ging liever naar de film. Maar dat vindt mijn moeder saai. Ik, moet de eiers klutsen, want ze bakt weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man. Dat is waar. Maar dikke, waarom is ze niet getrouwd met, met een leuke vent uit Drachten of uit Leeuwarden of Grauw? Maastricht is heus fantastisch op zichzelf. Maar het was nog leuker zonder raad van elf. Want mijn moeder komt uit Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar je kniet uit Limburgsdieg. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Maar ik laat me toch niet kennen en ik zal er wel aan wennen. Ik blaas dapper op mijn toeter van papier. Ook al kan ik niet meer lopen van het bier. Ik heb ook een vaste vriend, een leuke vent, wel wat bedies. Maar carnaval, dat maakt van hem een wild verscheurend beest. Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En, en hij bezigt dan ook dikwijls literlijke taal. Tje, ik zie hem hele dagen niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig hij snurkend onderaan de trap. Hm, die jongen maakt me vreselijk nerveus. Ik ben natuurlijk veel te serieus. Want mijn moeder komt me Drachten en mijn vader uit Maastricht. Ik ben een Friese kruidkoek, maar je kniet uit Limburgs deeg. Dat carnaval, dat zit me soms tot hier. Ach, speciaal voor de mensen die carnaval helemaal niks vinden. Een troostlied van Martine Bijl. Limburgs klaaglied. En ach, The Rolls, Lady Love. Mooie muziek hier bij ZVL. Over een paar minuten, een minuut of 7, 8, dan gaan we beginnen aan het tweede uur van de show. En dan gaan we iets meer tempo maken. En gaan we je ook weer voorbereiden voor de carnavalsvieringen van deze middag. Dus zet je maar schrap. Maar zover zijn we nog niet hoor. Eerst nog iets moois van de Yardbirds. Luister mee naar Still I'm Sad, maar toch vrolijk. day ik word altijd hartstikke vrolijk van eh, Miss Montreal. Ik weet niet of jou dat ook zo vergaat. Ik word er eh, blij van, van haar muziek. Zeker ook als ze eh, Nederlands zingt, want dat gaat er ook niet verkeerd af. Zal ik maar zeggen. En je hoorde daarom hier in de show hier. Ja, prachtige. En Yardbirds met een vreselijk antieke stil. I'm sad. Goed, zo uh, wat reclame en nog meer moois en nieuws. En daarna ben ik bij je terug bij het tweede gedeelte van de show. Dus wat mij betreft tot zometeen. Blijf bij ons. Blijf bij ZVL.